De derde sinds de aardbeving van vrijdag. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. Volgens het Japanse atoomagentschap is er een toename van de straling gemeten, maar niet in hoeveelheden die direct schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Medewerkers van de centrale die niet met de ontploffing bezig zijn, zijn geëvacueerd. Er zijn nog 50 medewerkers aanwezig. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie was dan de vorige twee keren. De energiemaatschappij heeft een persconferentie gegeven, maar kon geen antwoord geven op de vraag hoe ernstig de situatie nu is. De laatste vermiste Nederlander in Japan is terecht. Het is een vrouw van 29 die tijdens de aardbeving in het zwaarst getroffen gebied was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat de vrouw ongedeerd is. Eerder vandaag heeft een andere Nederlander van wie sinds vrijdag niets is vernomen zelf contact gehad met het ministerie. In een e-mail liet hij weten dat alles in orde is. In totaal zijn er 50 Nederlanders in het noordoosten van Japan. Ze hebben de bevingen en de tsunami allemaal overleefd. Voor het eerst gaan er bewapende militairen mee op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan. Minister Hille stelt 40 tot 60 mariniers beschikbaar voor twee werkeilanden van de rederijen Herema en Vroon. Doordat ze langzaam varen zijn ze mogelijk een makkelijk doelwit voor Somalische piraten. Het besluit van Hille betekent niet dat alle koopvaardijschepen militaire ondersteuning krijgen. Alleen de kwetsbaarste komen in aanmerking. De Nationale Recherche heeft in een huis in Amsterdam 1,3 miljoen euro aan contant geld gevonden. Bij de actie hebben de rechercheurs drie Colombianen opgepakt. Zij zouden het geld, vermoedelijk verdiend in de georganiseerde misdaad, hebben willen witwassen.